12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Zanger Duncan Lawrence is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Het had afgelopen avond in Tel Aviv in de tweede halve finale als 16e op... met zijn nummer Arcade en hoorde als tweede dat hij mee mag doen in de finale van zaterdag. Samen met Duncan Lawrence kwalificeerden zich nog negen landen. Dat Lawrence door zou gaan werd al verwacht. Bij de boekmakers scoort hij al weken hoog. Aan de finale doen zaterdag 26 landen mee. CDA-leider Buma wordt de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De gemeenteraad heeft hem voorgedragen als opvolger van Vert Kronen... die naar de Eerste Kamer vertrekt. CDA moet nu een nieuwe partijleider zoeken. Vermoedelijk wordt eerst alleen een leider van de Tweede Kamerfractie gekozen... en pas voor de verkiezingen van 2021 een partijleider. Buma, een geboren Fries, zit al 17 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA. Sinds 9 jaar is hij fractievoorzitter. In 2012 werd hij gekozen tot lijsttrekker. De software-update voor de 737 MAX-vliegtuigen is af, zegt Boeing. Vrijwel alle toestellen van dat type staan al ruim twee maanden aan de grond... na twee dodelijke ongelukken. De update moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Die kijkt ook naar de handleiding voor de piloten... die moeten werken met de nieuwe software. De vliegtuigbouwer wist al ruim een jaar dat er problemen waren met de software van de 737 MAX-toestellen. Werknemers van vakbond FNV dreigen met een staking. Ze willen dat de aangekondigde reorganisatieplannen van tafel gaan. Gebeurt dat niet voor woensdag, dan gaan ze staken. Omdat de FNV kant met financiële problemen door het teruglopende ledental... moeten de komende twee jaar 250 banen verdwijnen. Dat kost zo'n 400 mensen hun baan, omdat bij de vakbond veel parttimers werken. De meeste banen verdwijnen bij ondersteunende diensten. Het weer vannacht bewolkt, af en toe wat regen, 9 graden. Overdag is het eerst bewolkt met soms wat regen.